Vanochtend brak voor de tweede keer in twee dagen brand uit in reactor 4. volgens berichten is het vuur geblust. Ook zouden er rookpluimen uit reactor 3 komen en dat is waarschijnlijk stoom. Door het uitvallen van de koeling zijn de zes reactoren oververhit geraakt. Technici proberen de reactoren van de centrale met zeewater af te koelen. Ze moesten het werk vanochtend een paar uur staken nadat de concentraties radioactieve stoffen waren gestegen. De Japanse keizer Akihito heeft in een televisietoespraak voor het eerst zijn medeleven met de slachtoffers betuigd. Verder zei Akihito dat hij diep verontrust is over de problemen met de kerncentrale. In Bahrein is de oproerpolitie hard opgetreden tegen demonstranten op het centrale plein in de hoofdstad Manama. Kort na zonsopgang kwamen de ordentroepen het Parelplein op. Er vlogen helikopters over en er werd met traangas gebruikt. De demonstranten gooiden met brandbommen. Boven het plein was zwarte rook te zien, mogelijk doordat barricades in brand zijn gestoken. Er wordt gemeld dat twee politiemensen zijn omgekomen. Ze werden door betogers aangereden. Hoeveel slachtoffers er aan de kant van de betogers zijn gevallen is niet duidelijk. Uitgever Wegener zit in de rode cijfers. Men werd vorig jaar een verlies geleden van bijna 33 miljoen euro. Wegener is eigenaar van een aantal regionale kranten, gratis dagblad De Pers en een aantal websites. Het concern heeft vooral last van de malaise op de advertentiemarkt, maar ook het aantal betaalde abonnementen op de Wegener kranten liep terug. Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt de meerderheid van gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. De PVV wil het verst gaan. Die partij wil bonussen verbieden, zeker voor staatsbank ABN AMRO... en de banken die staatssteun hebben gekregen, zoals ING, Egon en SNS Reaal. Het weer vanochtend zonnig, later in het noorden en oosten bewolkt.